Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door zittend president Dilma Rousseff. Ze haalde ruim 51% van de stemmen. Haar tegenstander Neves van de centrumrechtse partij heeft haar gefeliciteerd. Rousseff zei in haar overwinningstoespraak voor de Arbeiderspartij... dat ze een veel betere president wil zijn dan in haar eerste termijn. Ze kreeg toen veel kritiek vanwege onder meer de economische achteruitgang... en corruptie binnen haar regering. De Oekraïense president Poroshenko ziet het resultaat van de parlementsverkiezingen van gisteren als steun voor zijn pro-westerse koers. Hij zei dat op een verkiezingsbijeenkomst. Exit polls wijzen uit dat Poroshenko's partij de grootste wordt met ruim 22% van de stemmen. Aanhangers van de afgezette pro-Russische president Yanukovych verliezen veel zetels. Blendel, de Nederlandse digitale kranten- en tijdschriften webkiosk, krijgt internationale steun. De New York Times en het uitgeversconcern van Beeld en Die Welt gaan investeren in Blendel. Het bedrijf krijgt 3 miljoen euro om de site internationaal uit te bouwen. Met Blendel is het nu mogelijk om uit 50 kranten- en tijdschriftentitels losse artikelen te kopen. De Canadees die vorige week aan Ottawa een militair doodschoot en later in het parlement zelf werd gedood, had voor zijn aanval een videoopname gemaakt van zichzelf. Ook zou hij zich kort geleden hebben bekeerd tot de islam. Volgens de Canadese politie duidt dat erop dat de 32-jarige Michael Zehaf Bibo ideologische en politieke motieven had voor zijn daad. In Johannesburg is de doelman en de aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal Senzo Mejiwa doodgeschoten. Volgens de politie is hij vermoord bij een inbraak in zijn huis. De politie zoekt twee gewapende mannen. De 27-jarige Mejiwa speelde voor de Orlando Pirates en was dus ook de aanvoerder van het nationale elftal van Zuid-Afrika.